Zit van der Linde met het NOS-journaal. Advocaten die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaan... hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat ze hun werk niet kunnen doen... omdat ze geen, nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst... zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. Vier op de tien bedrijven hebben in de afgelopen anderhalf jaar coronasteun ontvangen. Volgens het CBS kregen in totaal 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige tijd steun. De coronaprognoses voor de herfst- en wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. Volgens het OMT is er een grotere mate van onzekerheid... waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en IC-opnames niet uitgesloten zijn. Het OMT adviseert nu ook om geen versoepelingen door te voeren. Mogelijk komt er eind deze maand een nieuw advies van het OMT. Er komt geen onderzoek naar de gang van zaken rond de herindeling van Scherpenzeel in Gelderland en het ontslag van de burgemeester daar. Een motie hierover kreeg geen meerderheid in de Provinciale Staten. Vorige week werd bekend dat de fusie met Barneveld niet door zou gaan. Dat was tegen de wens in van de provincie. Diezelfde dag nog ontsloeg commissaris van de Koning Berends... de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. In het dorp leeft het gevoel dat de burgemeester, die tegen de fusie was... is ontslagen vanwege persoonlijke wrok van Berends. Delen van de Veluwe worden volgend jaar in het broedseizoen afgesloten voor recreanten. Het gaat dan vooral om stuifzandnatuur. Dieren en plantensoorten in die gebieden hebben veel te lijden onder toeristische drukte, droogte en stikstofuitstoot. Het weer nog. Vanochtend kan het op sommige plaatsen wat regenen. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar een ongeluk veroorzaakt nog veel vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Het staat daar vast tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp.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 Daarin vertellen ze dat ze nauwelijks informatie en dossiers van de Belastingdienst krijgen. Bij een herdenking in Guatemala-stad hebben betogers geprobeerd een standbeeld van Columbus om te trekken. Ze vinden dat er bij de herdenking te weinig aandacht is voor de keerzijde van de komst van de Europeanen. En vier op de tien bedrijven hebben in de afgelopen anderhalf jaar coronasteun ontvangen. Volgens het CBS kregen in totaal 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming van de vaste lasten. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag.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 But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come And soon we'll be dancing in the sun.